wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Carmen Verheul met het NOS Journaal. De Amerikaanse bank Citigroup gaat 20 miljard dollar aan staatssteun terugbetalen. De bank wil af van de strakke regels die verbonden zijn aan de miljardensteun uit Washington. Citigroup moet zich nu bijvoorbeeld houden aan het stringente bonusbeleid van Obama. Citigroup werd zwaar getroffen door de kredietcrisis. In totaal leende de bank 45 miljard dollar van de regering. De resterende 25 miljard steun hoeft Citigroup niet terug te betalen. In ruil daarvoor is Citigroup voor een derde in handen van de staat gekomen. En dat aandeel gaat de regering Obama volgend jaar te gelden maken. Het is inmiddels al 20% meer waard geworden. Het stoomschip Rotterdam houdt donderdag een veiligheidsoefening waarbij duizend vrijwilligers zijn betrokken. Met de oefening wil eigenaar Woonbron kijken of bezoekers van het schip binnen een kwartier geëvacueerd kunnen worden. Na een renovatie wordt het schip binnenkort opengesteld als hotel, theater, winkelcomplex en congresruimte. Volgens een woordvoerder van de SS Rotterdam is een eerste test met 300 bezoekers geslaagd. Het voormalige vlaggenschip van de Holland-Amerika-lijn keerde vorig jaar terug naar de thuishaven en heeft nu een vaste lichtplek bij het schiereiland Katendrecht. De Franse regering stelt een speciale coördinator aan voor de aanpak van antisemitisme en andere vormen van racisme. Volgens het dagblad Le Figaro heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken dat gezegd. Aanleiding voor het aanstellen van een coördinator is de sterke toename van antisemitische incidenten in de eerste negen maanden van dit jaar. In die periode werden 704 incidenten tegen Joden gemeld, ruim 350 meer dan een jaar eerder. Vooral het aantal bedreigingen is sterk toegenomen. Volgens de minister is de stijging voor een deel toe te schrijven aan de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Het weer bewolkt maar in het zuiden en noordoosten van het land schijnt de zon, blijft droog en de temperatuur ligt rond het vriespunt.